Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Venezuela zijn nog eens tientallen politieke gevangenen vrijgelaten. Het gaat om mensen die na de verkiezingen van 2024 protesteerden... tegen het aanblijven van president Maduro. Die werd uitgeroepen tot winnaar, terwijl zijn rivaal González... volgens de oppositie 67 van de stemmen had gekregen. Volgens de autoriteiten zijn nu 88 gevangenen vrijgelaten. mensenrechtenorganisatie heeft de vrijlating van 55 van hen bevestigd. Vorige week werden ook al tientallen mensen vrijgelaten. Er zouden nog 900 politieke gevangenen in Venezuela vastzitten. Rijkswaterstaat waarschuwt vannacht en de komende dagen voor gladheid. Door winterse buien kan het erg glad worden. Er wordt volop gestrooid, maar omdat er minder verkeer is... wordt het zout minder goed ingereden. KNMI heeft code geel afgegeven. Voor veel provincies geldt die nu al. In de loop van de dag komen ook de drie noordelijke provincies en Zeeland erbij. In Noord-Holland en op de Wadden geldt bovendien een waarschuwing voor zware windstoten. Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben deze winter al ruim 300.000 kilometer gereden... en bijna 20 miljoen kilo zout gestrooid. Op het WK darts heeft Gian van Veen de laatste vier bereikt. De 23-jarige Nederlander was in de kwartfinales veel te sterk... voor de nummer 2 van de wereld, Luke Humphries. Het werd 5-1. In de halve finale moet Van Veen de komende dag tegen de schot Gary Anderson. Door zijn zegen stijgt Van Veen op de wereldranglijst naar de derde plaats. Hij passeert daarmee Michael van Gerwen en is nu de beste Nederlandse dartspeler. Het weer. Op veel plaatsen buien en het waait flink. Langs de kust kans op zware windstoten. Landinwaarts kan bij winterse buien sneeuw blijven liggen. Minima tussen 0 en 4 graden. Ook overdag regenbuien en natte sneeuw. Soms breekt de zon door bij 2 tot 6 graden. Het weekend en de dagen daarna verlopen koud met winterse buien...